uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Amsterdamse club. Hij volgt Frank de Boer op, die na het afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde. Bos is nu nog trainer van Maccabi Tel Aviv in Israël. Daarvoor werkte hij bij Vitesse. In het verleden was hij ook nog technisch directeur bij Feyenoord, waar hij ook als voetballer speelde. Bos neemt zijn vaste assistent Hendrik Kruse mee naar Ajax. Koerdische en Arabische strijders zijn een offensief begonnen ten noorden van Raqqa, de hoofdstad van IS in Syrië. Het offensief wordt geleid door de Syrische democratische strijdkrachten, het leger dat door de Amerikanen wordt gesteund. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, wil met de strijders overleggen om de operatie tegen IS in Raqqa te coördineren. De politie onderzoekt of de brand in Hellevoetsluis, waarbij een ouder echtpaar om het leven kwam, is aangestoken. In opsporing verzocht riep de politie getuigen op zich te melden. Bij de felle woningbrand in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een echtpaar van 84 om het leven. Pogingen om hen te redden mochten niet baten. In Brussel is aan het eind van een betoging tegen het kabinetsbeleid een politiecommissaris neergeslagen. Een man sloeg hem met een steen tegen het hoofd. De commissaris kreeg ter plaatse verzorging en is naar het ziekenhuis gebracht. De 20-jarige dader werd even later aangehouden. Tegen een voormalige penningmeester van een katholieke kerk in Roermond is 15 maanden cel geëist voor het achteroverdrukken van parochiegeld. De man zou in totaal 750.000 euro hebben verduisterd. Hij zelf zegt dat hij het geld zelf nooit in handen heeft gehad. Hij zou het zijn kwijtgeraakt aan internetfraudeurs. Het weer, vannacht is het droog en ongeveer 11 graden. Morgen wolkenvelden en lokaal kans op een bui.